Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel, witwassen, het uitbuiten van illegale en het verstrekken van leningen tegen woekerrentes. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore, die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft. Hij bemiddelt volgens de politie bij het aanvragen van vergunningen en leningen, in het bijzonder voor Aziaten. Vijf van de acht verdachten hebben geen geldige verblijfsvergunning. Omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden, werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam. De auto waarmee Karstatus een aanslag pleegde in Apeldoorn moet worden vernietigd. Dat heeft de rechter bepaald. De familie van Tatus wilde de auto terug hebben om te voorkomen dat die zou worden tentoongesteld. De zwarte Suzuki staat nu nog in een depot van het politiemuseum. Twee musea wilden hem tentoonstellen. Burgemeester De Graaf van Apeldoorn zei eerder dat hij daar niet blij mee was. Tatus reed twee jaar geleden op Koninginnedag door een menigte naar een open bus waar de koninklijke familie in zat. Acht mensen kwamen om het leven, onder wie hij zelf. Shell zegt dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt bij het stoppen van de olielekkage onder een platform in de Noordzee. Het is volgens het olieconcern gelukt de klep af te sluiten waaruit olie in zee stroomde. En dat is cruciaal om het lek definitief te repareren, zegt Shell. Vorige week werd het lek onder het platform voor de kust van het Schotse Aberdeen vastgesteld door beelden van een onbemand onderzeeertje. Sinds die tijd is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten olie in zee gestroomd. Shell verwacht dat de olie door de hoge golven op natuurlijke wijze verdwijnt en de kust niet zal bereiken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist.